uur. Marnik Sampersen eh, met het NOS Journaal. Koerdische strijders hebben zich teruggetrokken uit de Noord-Syrische stad Ras al Ain. De stad is belangrijk vanwege de ligging op een kruispunt van wegen en vlak bij de Turkse grens. Door het vertrek van de Koerdische strijders wordt het voor Turkije makkelijker om in de rest van de een, zoals Turkije dat noemt, een veilige zone te creëren. Donderdag kondigden de VS en Turkije een gevechtspauze aan die houdt in dat de Turken het offensief tijdelijk staken... op voorwaarde dat de Koerdische militie zich terugtrekken. De brandweer heeft bij een binnenspeeltuin in Aalsmeer... een jongetje van vier uit het water gehaald. Het kind was even daarvoor vermist. Er werd met mannenmacht naar hem gezocht. Uiteindelijk bleek dat het jongetje buiten was. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de rivier de Lek bij Kinderdijk drijft een oliespoor van zeker 10 kilometer. Het spoor begint bij Leggekerk, zegt Rijkswaterstaat. Waar het oliespoor vandaan komt is niet duidelijk. Wel is er volgens RTV Rijnmond een begin gemaakt met het opruimen van de olie. In de eredivisie heeft Feyenoord gelijk gespeeld tegen Heracles. Thuis in Rotterdam werd het 1-1. Eerder op de dag won Emmen met 2-1 van Fortuna Sittard... en Pek Zwolle won met 3-1 van ADO Den Haag. FC Groningen won met 2-0 van Sparta. Doelman Koremans van Sparta kreeg in de slotfase rood vanwege een kopstoot. Tennisser Andy Murray heeft voor het eerst in lange tijd weer een ATP-toernooi gewonnen. De schot was bij het toernooi in Antwerpen in drie sets te sterk voor Stan Wawrinka. Het was twee jaar en acht maanden geleden dat Murray voor het laatst een toernooi won.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 zijn woonplaats. Nou, dat hij woensdag heeft eh, gedemonstreerd met eh, alle andere boeren uit zijn regio. We gaan we een plaatje voor doen, ja toch? Wel heel sympathiek van ons eh, Tilburgse vriend. Voor hem speciaal Doggy Fresh. En nou, dat moeten we dan maar even erbij halen, ja toch? The funkiest. I love it. The freakiest. shit. The craziest radio station from Amsterdam, Dance Radio. Ladies and gentlemen, the most exciting station. Have you ever seen a show where fellas on the mic with one minute rhymes that don't come out right? They bite, they never right, that's not polite. Am I lying? No, you're quite right. Well, tonight, on the stereo mic, you're about to hear, we swear, the best star rappers of the year. So, so, cheering up, yeah, scream bravo. Also, if you didn't know, this is called the show. French your own. own, own, Here we go. Here we go. Come on. Come on. Oh, here we go. Here we go. Come on. Come on. Yo, what's wrong with that? Well, I don't know. They're late. Told them the time. Oh, I forgot the date. Man, you did it again. Z train at 205th, I saw her pretty girl. So, I sat beside her. Then she went cool like she was Tony the Tiger. I said, oh, no, there's been a mistake. Honey, my name's Slick Rick, not Frosty Flakes. Oh, golly, Cause she was raised in hell. She said, oh, my name is Maggie, but call me Michelle. Michel, Maibel, Sunday Monkey, one day get on some, get on some. Slick Rick I'm rock the house, you know I'm saying? And when I'm on the mic, there won't be no delaying. Bust move, we show and prove. Hey yo, Doug, do that record jam on the groove. hoogtepunt van de graffiti-tijd destijds zijn. Misschien dat je daarom wel eh, de plaat uitzocht. Speciaal voor Mark Jonker, hij is eh, niet aanwezig. Meestal luisteren hier altijd eh, alles terug, dus wat mij betreft, Mark, deze was voor jou, jongen. En wifi in de tractor natuurlijk. Door een de show, speciaal aangeboden door... nou, Zijm uit het mooie Tilburg. Fresh. Classics with a capital Z. This is ZAR With, with Royal Classic Grooves. Gaan we nog maar eentje achteraan. Knallen, Beetje deze Royal Cash. Let's jam, let's jam, radio Let's jam, let's jam, radio Let's jam, let's jam, radio Let's jam, let's jam, radio has feeling, you don't know what it is. Got you moving, last Radio. Ook via ZFM 106.903.8 op de kabel. Straks om 9 uur is hier Downtown Dance Show. Remy Jam tot 12 uur. Het feest nog niet voorbij hier al. Live vanuit Amsterdam. Het is droog nog buiten. Voor mij wel lekker, want ik ben op het scootertje gekomen, dus ja wat mij betreft volgende week trouwens eh, zit ik nog even in dubio, want we hebben natuurlijk het Ajax Feyenoord verhaal. Aangezien ik eh, al jarenlang een houden ben bij eh, de plaatselijke AFC Ajax. In kwart voor vijf de aftrap is, zal ik het niet redden om zeven uur op tijd te zijn in de studio. Dus. Of ik moet even met Verleeuwen afstemmen dat ik daarna bij hem, dat hij nog even doordraait. Dat ik bij hem gewoon binnenkom rennen, dat kan even afspreken met, eh, met Sander. Of misschien een weekje overslaan, ja. Dat kan eh, allemaal. Het is eventjes eh, in afwachting. Wat ik ga doen, ik zet het wel even op het forum. Ik denk dat het wel afgestemd wordt met Van Leeuwen trouwens. Ik zat wel bereid om ietsje langer te blijven voor Dat doet hij al. Staat bij mij nog heel lang en hoog in het krijt. Classic Sunday. the only kind I insist upon. We are Dance Radio. Nu Patrice Russian, Forgive Me, that's the 12-inch uitvoering. Straks kwart voor negen, onthoud de Reggae Classic. Forgive Me Nuts. Eh, ik hoor je denken, top 100, daar praat je over. Einde van het jaar altijd op Oudjaarsdag presenteren wij 100 platen. Door jullie een beetje uitgezocht, je kan eraan meewerken. Eerst zal eh, daar wel weer eh, aandacht op besteed gaan worden. Mag je je lijstjes in gaan sturen en ja, dan maken wij een hele mooie 100 tal plaatjes in één willekeurige volgorde. En wordt dat over de hele dag op Oudjaarsdag ten gebracht traditie hier. Beetje gein onder elkaar, eh, een beetje vreten suipen en een beetje plaatjes draaien met elkaar. vorig jaar ook eh, ja, was er eh, live beeld bij. Gekkigheid met allemaal mensen onder elkaar. dan heb je ook wel eens mensen die <laughs> beloftes doen. Verhoef, bijvoorbeeld. Wanneer ik kom hoor, maar tot de heden heb ik hem nog niet gezien. Hij woont echt nog geen vijf minuten bij me vandaan, maar... Het zal me zijn zoren trekken. Het verbaast mij altijd dat sommige platen die eh, zo mooi gemaakt zijn... ook wel eens in een nieuw jasje worden gestoken. Ik heb er eh, een paar jaar geleden ook weer eentje van Jarek opgeduikeld. Die ga ik aan je laten horen. Classics with a capital Z. This is ZAR with Royal Classic Grooves. Kijk uit als je hoofdtelefoon te hard hebt staan, want hier komt die. Is even up tempo, ja. Is even andere koek. Dat is even andere koek. Bobby D'Ambrosio featuring Anthony Dixon. Radio Attic remix van Just Call. En die keer wel van Sherrick uiteraard. jongens. Zijn we er klaar voor? Amsterdam, wijde omgeving, Zandvoort, Haarlem en weet ik veel waar we allemaal vandaan luisteren. Dit is hem weer deze week, de Reggae Classic. SARS Reggae Classic. boys, Logisch dat ze naar school gingen, want ze schreven S-K-O-O-L. En boys met een Z, ja. Dan moet je terug de schoolbank in, zo werkt dat nou helemaal. Hier is Burning Up. CFM. En ook Dance Radio, www.danceradio.nl World Wide Web. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag te beluisteren hoor. Classics with a capital Z. This is Czar With, with Royal Classic Grooves. Lekker een beetje funken. Met elkaar. Onder andere ook deze Cecile en Lounge. Be yourself, be yourself. 12 inches halen we uit de kast hier op de zondagavond tussen 7 en 9. Straks Remy Jam, 9 uur. Downtown Dance Show tot 12 uur blijft erbij. Via CFM 106.9, 103.8 op de kabel. En ook www.danceradio.nl. En volgende week zondag, ja, ben even in dubio hoor. Ik zit in het stadion en eh, voor je eh, eenmaal eh, het studiocomplex bereikt hebt... En, ga je niet voor 7 naar redden. Nee, dat is waar. En om zo'n wedstrijd eerder weg te gaan, nou, dan schieten ze hem af, hè. Aaron, speciaal voor jou en mij. Gigi Jarrett, Precious and Special. Lekker basje als laatst. Dankjewel voor het luisteren jongens. Wat mij betreft dan, als het goed is, tot volgende week. Als Van Leeuwen even wat langer blijft in de studio, maar dat zal wel goed komen. En anders eh, maar niet. Als die er niet zou zijn, dan houdt het gewoon op. Dan ben ik er over twee weken. Veel plezier straks met Remy.